Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Er belooft of nauwelijks te krijgen. De vraag ernaar groeit sterk, maar sinds januari zijn problemen met de productie, waardoor in sommige ampullen van het middel kristallisatie optreedt. Het gaat om citarabine, dat al tientallen jaren wordt gebruikt en waarvoor geen alternatief is. Acute leukemie kan in enkele dagen levensbedreigend worden. Jaarlijks krijgen 600 Nederlanders deze vorm van leukemie. Tot nu toe is er door het tekort aan citarabine in Nederland nog geen behandeling uitgesteld, maar de vrees groeit dat als de productieproblemen aanhouden dat wel zal gebeuren. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van André Rauwvoet. Hij verlaat de Kamer omdat hij meer aandacht wil besteden aan andere dingen. Rauwvoet heeft 17 jaar in de politiek gezeten, het grootste deel als lid van de Tweede Kamer, tot eind vorige maand als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Vanaf 2007 tot vorig jaar was hij vicepremier en minister voor Jeugd en Gezin. Kamervoorzitter Verbeet typeerde Rauwvoet als constructief, gedreven, integer en bescheiden. De vrouw van de Egyptische oud-president Mubarak komt op borgtocht vrij. Ze wordt verdacht van corruptie en zelfverrijking, net als haar man. Ze belooft afstand te doen van een villa en 3 miljoen euro aan banktegoeden. Na haar arrestatie werd ze met hartklachten opgenomen in een militair ziekenhuis. Als er voldoende is hersteld mag ze naar huis na het betalen van een borgsom. Haar man ligt in hetzelfde ziekenhuis en komt niet vrij. Hosni Mubarak wordt verdacht van onder meer machtsmisbruik en geweld tegen betogers die zijn aftreden eisten. Het weer. Vanavond wisselijk bewolkt. In het noorden van het land kans op wat motregen. Morgen opnieuw vrij veel bewolking. In de middag kan in het oosten een bui vallen. Middagtemperatuur dan tussen 18 en 21 graden. Vanaf vrijdag warmer en meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor knoop het Kleinpolderplein 8 kilometer.